uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het is maar goed dat er nieuwe mensen worden gekozen in november. Want anders zou de Tweede Kamer wel heel leeg blijven. Ook Vera Bergkamp van D66 stopt als Tweede Kamerlid. En dus ook als voorzitter van de Kamer. Op die stoel zit ze de laatste 2,5 jaar. En het is niet helemaal duidelijk waarom ze stopt, zegt mijn collega Lars Geerts. Het enige wat ze erover zegt is dat er een nieuwe politieke fase aanbreekt. En dat het voor haar daarom tijd wordt voor iets nieuws. wat, dat zegt, zegt ze er dus niet bij. In totaal zit Vera Bergkamp 11 jaar in de Kamer. En nog een ander bekend Kamerlid houdt ermee op. Luciel Werner, oud-lingo-presentatrice, stopt na twee jaar bij het CDA. Oekraïne heeft de Krim aangevallen. Dat schiereiland werd bijna tien jaar geleden illegaal door Rusland ingepikt. En de Krim speelt een belangrijke rol tussen de twee landen. En daarom wordt het goed beveiligd door de Russen, zegt mijn collega Giem. Dus dat het is gelukt om aan land te gaan, als we de Oekraïns mogen geloven... dat is toch wel spectaculair. En ook de manier waarop dat is gebeurd. Eh, volgens de lezing van de Militaire Inlichtingendienst zijn speciale eenheden op waterscooters aan land gegaan op het westelijke puntje van de Krim. Oekraïne zou al een blauw-gele vlag op de Krim hebben gehezen. Het kledingbedrijf achter oud-gabbermerk Cavello is failliet verklaard. Het Nederlandse merk begon ruim 30 jaar geleden. En het werd in de jaren 90 bekend van de kleurrijke trainingspakken. Daarmee werd het een symbool voor gabbers. Het bedrijf achter kledingmerk Cavello zat in Breda. En waardoor het failliet is gegaan, dat weten we niet. En voor universiteiten en hogescholen is er werk aan de winkel. Ze moeten beter hun best doen voor een veilige omgeving. Dat zeggen verschillende studentenorganisaties en de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze vinden dat er te veel studenten te maken krijgen met onveilige situaties. Je hoort studentenclub ISO. Het is daarom voor het instelling studentenoverleg code rood voor de sociale veiligheid van studenten. Het is namelijk niet uit te leggen dat zoveel studenten te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Juist in deze belangrijke periode in je ontwikkeling. De studentenorganisaties willen dat universiteiten en hogescholen workshops en trainingen gaan verzorgen. En dat er een meldplicht komt voor verenigingen en clubs als er iets grensoverschrijdends is gebeurd. Dan heb ik nog het weer voor je. Dat is op dit moment stevige onweersbuien in Limburg. In het noorden ook regen. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Morgen ook bewolkt, maar ook buitjes. In het zuidoosten ook kans op onweer. het wordt een graad of 23.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 In Heerlen is vannacht een cocktail naar een politiebureau gegooid. Niemand raakte gewond, maar er is wel schade. Drie jongeren van 19 en 21 jaar zijn aangehouden. De ANWB en andere verzekeraars willen naast fatbikes ook bepaalde elektrische bakfietsen niet meer verzekeren.